Renske van der Zallen met het NOS Journaal. De veiligheidsregio's hebben afgelopen nacht geen grote incidenten of overstromingen gemeld in Zuidoost-Nederland. Duizenden mensen in Limburg hebben vannacht ergens anders geslapen vanwege overstromingsgevaar. Voorlopig kunnen zij nog niet terug naar huis, melden veiligheidsregio's en gemeentes. De situatie met hoogwater in Venlo is stabiel, maar nog wel spannend, zei de burgemeester eerder. Gisteren werd daar het ziekenhuis ontruimd. Ook verlieten duizenden mensen na een evacuatieoproep hun huizen. De veiligheidsregio denkt dat de hoogste waterstand bij Venlo inmiddels is bereikt. De hoogwaterpiek duurt waarschijnlijk tot morgenavond. Bij de Duitse stad Wassenberg, net over de grens bij Roermond... is gisteravond een dam doorgebroken in de Roer. Zo'n 700 inwoners werden geëvacueerd. Volgens de burgemeester is de dam doorgebroken... doordat aan de Nederlandse kant de stuwen in de Roer zijn gesloten. Dit zou ervoor zorgen dat het water wordt opgestuwd. Volgens het waterschap Limburg is het onmogelijk... dat er een verband is tussen het sluiten van de sluisdeuren... en wat er gebeurd is 15 kilometer verderop. In bijna alle grote kranten staat vandaag namens bijna 50 nieuwsredacties... een overlijdensadvertentie voor Peter de Vries. Eén van ons is niet meer. Peter de Vries, journalist, staat boven de lijst met namen van hoofdredacteuren. De journalistiek wil hiermee een krachtig signaal afgeven, zegt de hoofdredacteur van het ANP. En de moord op Peter R. de Vries heeft waarschijnlijk eerder te maken met het feit dat hij dienstbaar was aan betrokkenen in een strafproces dan met zijn werk als journalist. Dat zegt de hoogste baas van het OM in Nieuwsuur. Hoewel het onderzoek naar de moord nog loopt, wordt de aanslag gelinkt aan Ridouan Taghi. De Vries was vertrouwenspersoon van de kroongetuigen in de zaak tegen Taghi. De OM-baas benadrukt dat ook andere richtingen worden onderzocht. Het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig. 21 tot 25 graden. Op de Wadden en aan zee wordt het ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat tussen knoop het en knoop Velsen een file met een kwartier vertraging. En de ring van Amsterdam, de A10 Noord, is in beide richtingen dicht.